Jobboot met het NOS-journaal. In de Thaise badplaats Hua Hin zijn twee bommen ontploft. Daarbij is volgens de BBC zeker één vrouw om het leven gekomen. Zeker twintig mensen raakten gewond, onder wie ook een aantal buitenlandse toeristen. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bommen waren verstopt in twee plantenbakken op zo'n 50 meter van elkaar verwijderd. Ze werden kort na elkaar op afstand met een mobiele telefoon tot ontploffing gebracht. Dat zegt de politie. De kustplaats Hua Hin is populair onder Thaise en buitenlandse toeristen. In een buitenwijk van Washington is een appartementencomplex na een enorme explosie volledig uitgebrand. Zeker twee mensen zijn omgekomen. Tientallen bewoners en brandweermannen raakten gewond. Zeven bewoners worden nog vermist. De explosie was zo hevig dat hij tot in de verre omtrek was te horen. Zo'n 160 brandweermannen waren uren bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. 19 toeristen, onder wie vijf Nederlanders, zijn in Berlijn ziek geworden na het eten van een broodje kebab. Negen mensen werden zo ziek dat ze moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De slachtoffers waren 14 jonge asielzoekers uit Hessen, die een dagje Berlijn deden, en een Nederlandse familie van vijf personen. De kebabzaak is gesloten, het vlees is voor onderzoek in beslag genomen. De eigenaar wordt verdacht van nalatigheid en overtreding van de levensmiddelenwet. 13 leden van de ondernemingsraad van de nationale politie hebben twee jaar lang een dubbele onkostenvergoeding gekregen. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. De 13 zaten eerder in OR's van regionale korpsen. Na de vorming van de nationale politie in 2014 gingen ze naar de centrale ondernemingsraad en kregen hiervoor een onkostenvergoeding, terwijl de oude toelage ook doorliep. Of er sprake is van een fout of een gemaakte afspraak wordt nog nader onderzocht. Het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen, vannacht overwegend droog. Morgen bewolkt en in het noorden nog kans op regen. In de middag steeds meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. In het weekend geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui.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 En over die Lisa en de Lumberjacks eh, gesproken. Ja, het is leuk als, als Erik op een gegeven moment zegt van... ja, daar heb ik ook in gezeten. Ja, ja. Maar toen was de band nog heel erg klein, hè? Nog was ja, nog niet zo? hetzelfde. Ja, oh, in die zin. Ja, ja, in de zin, toen jullie net begonnen, was er... Eh, ja, wie... Nee, natuurlijk niet, ja. Wat, WTF van Lisa en de Lumberjacks. Never heard of it. Maar goed, eh, tegenwoordig eh, gaat het wel vrij rap, heb ik begrepen. Met, ja, gaat lekker. Ja, ja. Ehm, jij hebt aan de wieg gestaan van deze band. Nou ja, min of meer. Samen met... ja, deels, ook, deels ook nummers meegeschreven en zo. Meegeschreven zelfs? Ja, Hurricane. Dat die die heb ik bedacht. Hey. Dat, eh, ja. ah, dat vind ik wel leuk. Eh, dit was, en eh, ingespeeld ook. Ja, dus dit nummer is een deels ook een, een werkje waar jij bemoeienis mee Ja, nou, dat, gewoon die nummers schreven met de hele band, zeg mm, maar. Dus gewoon in de oefenruimte. En, ja. ja goed, het, is, het is natuurlijk, ja, je, moet je, je moet je als muzikant natuurlijk ook wat je al zei in het vorige uur van, eh, van ja, je moet je er ook in kunnen vinden. En, eh, en als je op een gegeven moment eh, bij jezelf op een gegeven moment zegt, het is net als met werk. Mhm je vindt werk leuk, eh, het werk leuk om te doen. Maar als je het niet leuk vindt, dan moet je er op een gegeven moment zeggen van... nou, we doen het maar niet, weet je. Dus. Maar wel, nog het wel proberen en kijken of het wel wat wordt. dat ben ik met je eens. Daar ben ik met je eens. Ja, want als je het niet uitprobeert, dan weet je dan ook natuurlijk niet wat, eh, wat het is. Eh, maar goed, zij gaat 22 september. Dat is nog niet zo lang meer. Want dat is denk ik over een week of vijf, zes. Dan wordt die EP Vivid ten doop gehouden in het Haarlemse patronaat, eh, dames en heren thuis. Of jongens en meisjes, hoe je het maar noemen wilt. Zoals Pepe Fischer dat ook op de podium van de Rob Agda wordt. Jongetjes en meisjes, zoiets. <laughs> maar goed, uh, ik ken Pepe eh, inmiddels ook al wel 15, 16 jaar. Die heeft ook hier meegewerkt aan een illustre radioprogramma ooit. Ja. Oh. Een van de voorlopers van de Alternative FM. Daar was ik ook nog bij betrokken. Namelijk Getetter aan en daar heeft uh, Pepe ook wat van zich laten horen ooit. Dus praten we over 20 jaar terug, jongens. Oh. Dus eh, maar ja, dat, eh, weet weet op een gegeven moment... Eh, wat zeg jij, Marcus? Oude vet. Ja, ja, <laughs> ja. Toen was Jaapio 30. En nu wordt hij 50. Dus dat, <laughs> dat, dat zit dan wel even... Ja, ja. Goed. maar goed. dan, dan, gaan we, het straks, we gaan straks nog even verder natuurlijk met jou en het derde blokje. Ja. Dat gaan we zo doen. Eh, maar eerst heb ik nog, eh, nog een blok eh, muziek uit Rotterdam. En dat zijn eigenlijk ook twee muzikale ehm, vriendjes van elkaar. sterker nog, ze hebben hier ook met z'n tweeën live gespeeld. Michel Ebbe en Brechtje Sander Lacour. Dat is, zijn de twee werkjes die je gaat horen. Michel Ebbe die draaien we al, al week lang. Maar het nummer van Brechtje Sander Lacour zit daar vlak achter. En dat is ook een nieuw nummer. Eh, wat, eh, wat zij heeft eh, uitgebracht. Een week of vier geleden kwam dat online te staan op YouTube. Daar heeft ze dat erop gezet. En voor Michel geldt, daar moet je goed zoeken hoor. of je moet een, een vriendje van hem zijn op Facebook. Of je moet de pagina leuk vinden. En dan kan je de video zien. En dat gaat over een dagboek van een meisje. En dat meisje dat heet Emma. En dit is het nummer wat Michel daarvan gemaakt heeft. Emma says it's late. Emma doesn't mind. Emma needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Mm-hmm. Emma needs her freedom like a poet longs for pain, like a painter needs his colors, like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged, they play whatever it's in. Emma knows the distance slowly grows from within. Things thinks I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight, she knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters, hiding in a word. Cause Emma needs a see like birds need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry. And my grows more friendly with every season turn. Cause Emma's met the bitter end and she knows and my wonders far beyond my reach. She likes traveling places, most likely I will never see. Look at my pores of wine, it's three in the afternoon. Now you might think but sœur, Madame I said, well, it's never too where it was laid down to sleep to begin with. Words of love hung in the air in several disguises. Springtime, a breath of freedom. After all, it was never said. Cause you're keep lying rocking in the silence of my absence. While the hurricane lingers in the dark, yet to be unchained, and erase every attempt of reconciliation. dat was hem. Letter to Romance. Brechtje Sander Lacour. En daarvoor eh, met uh, Michel Emma's Diary. Eh, vaak willen de twee ook nog wel eens samenspelen. En nu hebben ze los van elkaar hebben ze alle twee nummers uitgebracht. En dit was het werk van Brechtje. ik geloof ook dat het behoort tot weer een nieuw album waar ze mee bezig is. Kortom, eh, Brechtje zit niet stil. En ik denk Michel hebben ook niet. En zo direct hebben we ook een blokje van twee... Wat ook uitermate geschikt en bij elkaar past. Eh, dat, eh, dat vind ik altijd fijn als uh, bands mij op een gegeven moment mailen en zeggen van... Ja, wij hebben wel materiaal en we vinden het hartstikke leuk en tof als je het draait. Nou, dan heb je al de helft heb je dan al gewonnen. Dus, <laughs> dus maar de voorwaarde is natuurlijk dat het moet natuurlijk wel goed en profi in elkaar steken. Hè? Want anders dan, eh, ja, want er zijn natuurlijk soms ook bands die proberen het en dan komen ze met een demo al aanzetten. En dat hoeft niet per definitie eh, minder goed te zijn. Maar eh, dan moeten er niet valse noten en valse zangklanken in zitten. Want dat heb ik ook nog wel eens meegemaakt. Ja, en dan zeg ik, sorry jongens, maar dan wordt het nog eventjes een beetje nog even proberen om het voor elkaar te krijgen. Geldt niet voor eh, Erik. Of beter gezegd Reino. Want als ik het eh, allemaal zo... Eh, ja, die, die jongens samen met Bono... vreten jullie volgens mij muziek. Zien jullie staan ermee op en jullie gaan ermee naar bed. Of zie ik dat verkeerd? Ja, klopt. Ja, ja. nou ja... Ehm, hoe, hoe, wacht even, nog voordat we even de laatste twee nummers gaan, gaan beluisteren. Mm hoe omschrijf jij je muziek? Is dat, eh, is dat, waar eh. zit het in? Waar, welke kant gaat het op? Eh, het, het, gaat zitten in vooral leuke popmuziek. Ja? Met elektronische invloeden. Live gespeeld door een live band, zeg maar. Oké, oh, oké. Ja. <clears throat> dus je hebt niet... Want, want zoals ik het nu beluister, hè, dan is het heel klein... Eh, zou je haast denken van het eh, gaat een beetje richting uh, country folk-achtig toe. Heb, ik, heb ik een beetje het idee. Maar als je volgens mij in een setting, dan blijft daar geen spaan meer van heel, denk ik. Wordt heel anders. Dan wordt het heel anders. Kijk, dat bedoel ik dus. want hoe anders dat gaat worden... Dat, dat, dat gaan we in de nabije toekomst denk ik mee. Want het is nog allemaal zeer experimenteel. of tenminste, de nummers zijn wel af. Maar, eh, In welke vorm eh, het gaat komen, dat, dat moet nog allemaal eh, uitgevoerd worden. Wat wij nu horen is eigenlijk de basis. Ja. Precies. Unplugged. Unplugged. Ehm, zoals we dat vroeger van MTV... Ga ik nog even zo even op door. Want dat lijkt me wel heel erg fijn. Dan heb ik weer een aanknopingspunt over, over de, dit soort dingen. Eh, welke twee nummers? Want je hebt gezegd dat je één cover zou spelen. Ja, daar gaan we nu mee door. En dat is eh, van de Editors. En het nummer heet Munich. Oké, en dat tweede nummer? Wat je... het tweede nummer is Appeal to Love. En daar eindigen we mee. En dat is het eh, eigen... Dat is een eigen werknummer. Eigen werk. Dus ik, ah, mensen, dus het is meer de editors. Daar uh, laat Erik zich onder andere een beetje door beïnvloeden. Maar goed, Reno, dames en heren. One. In de uitvoering van Rhino. Eh, dan heb ik nog, uh, nog een hele leuke. Want eh, ja, YouTube is dan je grootste vriend. Dus de originele hebben we ook alvast even opgezocht. dan kunnen we even het gaan vergelijken. En kunnen we Erik ook meteen vragen van waar zijn fascinatie voor de editors er straks vandaan komt. Want dat, ja, want dat is muzikale helden heeft denk ik iedereen. Jij toch ook hè? Ja, zeker. Dacht ik al. Ehm, eh, en dan komt het alweer aardig in de buurt van de electro. Komt ons weer mooi uit. Want dan hebben we weer een aanleiding om straks een elektroplaatje nog eh, te kunnen draaien. Ja, ja, ja. Eh, de laatste, dat is je eigen nummer of jullie eigen nummer? Jouw eigen nummer eigenlijk. Hè? Want jij bent de grote man binnen, de, binnen Rhino zelf natuurlijk. Want <laughs> ja, ik zou zeggen, jij bent Rhino. Ja. <laughs> Ik uh, zelf ook nog een beetje... <laughs> Ja. Hoe je dat nummer ook alweer? Want ik ben het alweer vergeten. Appeal to Love. Appeal to Love. Hier is hij, Rhino. One. The sludge is rising at his door Slowly crawling after him His time has come to leave I wish him Godspeed There is no time to fight the current, the levee breaks anyway. There is no time to fight the current, the levee breaks anyway. Listen what he has to say. I wanna catch a silent smile, an attitude that you can see. Appeal to love, it's what I breathe. Appeal to love cub, no room for concern. Clenched fists become helping hands, violence becomes obsolete. So he shrugs off his worries, continues the journey. The levee breaks anyway. Listen what he has to say. I wanna catch a silent smile an attitude that you can see. Appeal to love is what I plead. Appeal to love silent smile, an attitude that you can see. Appeal to love is what I plead. Appeal to love. Is this an appeal or is it? Ja, ja, ja, ja. ik, eh, ik, ik, als ik eh, probeer een beetje de, eh, de, de, muziek van de editors erbij te pakken, dan denk ik ja, ja. Dan, uh, dan klinkt. Klink, nou goed, dat maakt niet uit. over de editors gesproken. Nou ja, ik zou zeggen, leg je gitaar maar weg. En ga nog even zo direct plaatsnemen hier achter de microfoons. Want dan gaan we het zo inderdaad hebben over de editors. Maar ook over wat er wat wij eh, nog even voor eh, gaan schotelen. Ehm, wil je weten hoe het nummer dus echt klinkt... zoals die eh, door de, de editors gemaakt is... dan klinkt die dus, dus zo... allemaal. Ja, want eh, zomaar eh, ineens eh, houdt hij ermee op. goed, ehm, dit, dit, dit zijn dus de editors zoals we ze kennen een beetje, hè, natuurlijk. Ja, ja. ja ehm, over de editors, hoe ben jij met de editors in aanraking gekomen? Gewoon, ehm, Nou, ik sowieso vanuit de platenkast van mijn vader. Hm? Die had gewoon eh, wat cd's van de editors en eh, die draaide dat altijd. En, dat is eh, echt een freak op dat gebied van die muziek dus? Ja, door mijn vader ben ik echt muziek een beetje gaan luisteren en zo. En op hele jonge leeftijd al plaatjes uit die kast halen en alles luisteren wat erin zat eigenlijk. Ja. En ja, pas wat later heb ik ze gezien op hm. Werchter. Ja. En eh, ja, ongelooflijk strakke show. Echt eh, geweldig. Ja. En eh, ja, de laatste tijd luister ik niet zoveel meer naar. Moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vroeg zo aan Bono van... Weet jij nog een leuke cover om te doen? En hij kwam met de editors. En toen kwam ik uit op Munich. Heb jij ook iets met de editors, Bono, of niet? Nou ja, ik heb ze dus ook verleden jaar gezien inderdaad op, uh, op Rock Werchter. Ja. Daar vond ik het ook te gek. En ik, luisterde daarvoor al een tijdje, maar het was een beetje weggeëpt. Sindsdien is het wel een beetje echt weer ja, eh, opgekomen. Maar doen jullie dat ook binnen die muzikale opleiding? Dus bij het eh, conservatorium in Haarlem of niet? Nou ja, het is de bedoeling dat je je eigen, eigen stijl ontwikkelt. En, eh, en de muziek die erbij hoort, eh, dat, dat is aan jou. Maar ja, als ik dit te gek vind en ik wil hier me in gaan verdiepen... dan staan ze dat zeker toe. Dus. Zit je dan, zit jullie beiden dan, zitten jullie dan zo aan te luisteren van... dit zou ik anders doen, dat zou ik anders doen, maar wel... Uh, nou, Zoiets? ja, als ik naar de editors luister, niet hoor. Dat nee, oké, eh, maar goed. Ja, oké. Maar, eh, wat, bedoel je precies? Nou, gewoon hè, eh, van je luistert naar de editors, editors maar je neemt hun muziek dan als uitgangspunt. En ja, jullie verlengen dat weer tot iets ja, wat jullie eigen is. Want dat is wat Bono ook zegt, hè? Ja. ja. Oneindig gewoon met, met, met allerlei mensen. Dat ja. allemaal samengevoegd tot één een eigen, eigen, eigen, sound. Ja. Eh, ik zei net, eh, onder, het, eh, onder dit nummer... er is één Nederlandse band die dat, die dat ook een beetje heeft. die, die, zitten, die zitten ook op, een beetje op datzelfde level. en ik noem nog een band, want de editors hebben het natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Die hebben het uit het verleden bij Joy Division vandaan gehaald. Want ja is altijd weer een voorloper. Eh, eind jaren 70, eigenlijk halverwege de jaren 70, begin jaren, of eind jaren 70. Eh, toen heeft die band eh, daar bestaan in Engeland. de Aspen Games. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Nee. Nou, dan zal ik je nu even laten horen hoe dat klinkt. En dit komt dus gewoon uit, ja, uit Nederland. Marches en uh, Night. Eh, dat eh, nummer wat, wat we oeverloos hier hebben gespeeld in de uitzending. Maar goed, het is er ook wel naar omdat zij gewoon een goede productie heeft afgeleverd. Beter je mee eens of niet, wat je gehoord hebt? Ja, vond ik gaaf klinken. Ja, Utrecht, daar komt ze vandaan. Johanneke Kranendonk zit daarachter. En ik geloof dat ze met, met een paar mensen samenspeelt... die in toch ook niet misselijke bands al hebben gespeeld. Dus eh, bij een EP-presentatie eh, e van Stillwave hebben ze in het voorprogramma gestaan in de Sugar Factory. En eh, sindsdien is er al een lopend contact via Facebook. En weet zij dat wij hun nummers hier al, of hun nummer eigenlijk al helemaal gek lopen te spelen hier. Dus in dit gekke Zandvoort. Ja, super. Waar Max Verstappen ooit nog eens een keer rondjes heeft. Ja, <laughs> zeg het maar. <laughs> en waar wij vandaan komen met eh, nieuwe muziek. Eh, daarvoor hoorde je Aspen Games. Oh, eh, nu weet je wie de Aspen Games zijn, hè? Ja. Ja, een leuke band, hè? Ja, ja. moet er even opzoeken. Nou, goeie, ik denk, ik zou gelijk maar meteen... als, je, als jullie net zo aan de weg aan het timmeren zijn... Ja. zal zij dat doen, dan moet je elkaar opzoeken. Want misschien zitten jullie in het verlengde van elkaar. Dat zou heel goed, goed kunnen. Kom uit Zwolle. Dus dat dus is een mooie crossover dat jullie uit, uit, uit de buurt komen... en zij uit Zwolle. Dus. Ja, goede tip. Goede tip. Ehm, en eh, ja, eh, het zit er bijna op, jongens. Ja. Hebben jullie nog eh, iets uitstaan de komende tijd of niet? Ehm, waarschijnlijk, het is nog niet helemaal bevestigd... maar waarschijnlijk 16 september het eerste optreden op Mania in Complex Heergewaard. dan met band. Ja. Volledig eerste optreden met band. Ja, dus eh, dan eh, wordt het ook echt eh, nummers helemaal goed insluiten, teksten goed insluiten. En, hè, want want dat, dat is wel nodig natuurlijk. Ja, dan, dan met de volledige band. Ja, Ik, ik, ik ben heel benieuwd van hoe het gaat worden. Want de muzikantenpagina die zal er ook al binnenkort aankomen op Facebook. Ja, dat zal wel gaan. En zodra het materiaal vet gaat klinken, dan zullen wij ons weer gaan melden. Ja, dit, ik, ik, denk al, ik denk al, als jullie mee gaan doen bij de, de Rob Akda wordt Ah, ja, dat staat nog niet vast, maar dat, uh, dat, ga, ik wel proberen. Ja. Volgens mij buiten, buiten elke twijfel, eh, denk ik nu al. Want eh, als, kijk, hier is het klein, maar straks als... het is een mooi podium om alvast even je nummers te laten horen. Wat kan jou het schelen van... Hè? Als je wint, is het leuk. En als, als je nou niet wint, dan is er nog niks gebeurd. Want dan heb je gewoon lekker 20 minuten gespeeld. gespeeld. goed jongens, het was leuk om jullie te hebben. Ja, dankjewel. En eh, hou ons op de hoogte. Yes. Goed. Jij ook dank eh, dat je gekomen bent. <laughs> Goed, dat waren ze. Erik en Bonno. Eh, we hebben er nog iets op YouTube. Oh, nog één ding, Erik. Want je hebt net ons even iets van hand gedaan. Ja. ja. iemand die bij jullie in de opleiding zit, geloof ik, hè? Ja, die is, net eh, afgestudeerd. Ja? Pien Breusma. En eh, ja, dat, dat kwam heel even in me op. Van dat, we zitten zo in zo'n elektronisch stijltje te draaien nu. Dus eh, ik dacht, die kennen die nog niet. Nou, dan gaan we dat laten horen. Pien Breusma met My Baby. Oftewel Pien. dat was hem eh, zeker geloof ik. gevaar dat hij ergens dus eh, vastloopt op zo'n eh, oude eh, computer die we hier hebben staan, zo'n beetje. Dan, krijg je dus, als je hem op de hoogste resolutie zet, dan krijg je dit soort dingen. Maar dat is wel leuk. Pin is dit. En het is, dat nummer dat heet My Baby. Niet te verwarren met de echte My Baby. Zoals we die eh, kennen van Kato van Dijk. Eh, want ja, eh, die, die band is nog groter. maar ze wel heel erg leuk. overigens, leuke tip die we even van, van Reino kregen. de, de komende, er is nog een, iets wat we kunnen vermelden de EP-release die eh, komt op 13 september in het Patronaatcafé. Eh, Dat is dus eh, negen dagen voor de EP-release van uh, Lisa de Lumberjacks. En 17 september de Haarlemse Helden. Dan zal Pien daar ook te horen zijn. En eerder was hij dus ook al te horen bij Giel op 3FM. Ja helaas. Wij zijn te laat. Uh, maar goed, we zijn wel op tijd. Eh, bijvoorbeeld eh, met, met dit van Rivers. Nieuwe single heet Me and Marie. En dan gaan we weer een beetje de andere kant op. Grew up together in a small town where people thought we were family. Me and Marie. We were the same shoes and the same smile and the same boy crush for a little She was a little stronger, a little braver, a little taller, and a little. was dat. Um, ehm, timmeren hard aan de weg. Uh, is eh, duidelijk goed te horen bij de stem van Annika Eido. en Annika Eido heeft ook meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Wanneer weet ik niet meer helemaal uit mijn hoofd. maar toen als singer-songwriter. maar goed, wat ik wel weet is dat zij met Rivers, waar ze nu deel uit van maakt haar volledige draai heeft gevonden. Dus dat mag ik er dan ook wel bij zeggen. Eh, verder vooruitkijkend in onze agenda. Want eh, ja, we hebben op 1 september, dat, eh, dat is over een paar weken alweer. Dan hebben we hier de groep Tis en Nile zitten. Uh, dat, die gaan hier niet spelen. Want dat, houden de, drama waarschijnlijk niet. Hoewel, dat, eh, <laughs> wat, zei je, wat zei je, Marcus? Eh, wat, oh, je pakt de microfoon 3, dat is leuk. Ah joh. Wat zeg je? Zouden de ramen het niet houden We hebben dubbelglas? Nou ja, goed, we hebben ooit nog eens een keer Baptist hier gehad. Ja, maar sindsdien hebben wij glas. Hebben we dubbelglas. Uh, ehm, dan gaan we nog even verder eh, bladeren in de agenda. 15 september hebben we Rama. Dat is Nederlandstalig. Nou, dat, dat, dat houdt het allemaal wel. Want die gaan hier gewoon spelen. En dan gaan we inmiddels naar oktober. En dan komen we in, op 13 oktober komen we dan Dandelion tegen. Ja, dat wordt wel leuk. Ja. Zijn hard bezig eh, hun, eh, hun, album af eh, te werken. Everest. Dus wat dat gaat. 30 september gaan ze in Paradiso Noord. Dat is Polhuistuin. Zo wordt hij ook genoemd. Gaan ze de, de boel echt presenteren. Dus dat weten we dan ook weer. aan alle leuke dingen van uh, Alternative komt een eind. En dan zeggen wij altijd in koor... Tot volgende week. week. En dat gaat hier goed. <laughs> Eh, ik, was dus bezig met het eh, verhaal van Dandelion af te, steken. Den eh, Dandelion dus 30 september gaan ze dus daar hun, hun EP, of nee, hun de, echte debuutalbum presenteren. En dat doen ze dan ook nog hier bij ons in Alternative FM een paar weken later. Dus ik zou bijna zeggen, het is haast een uitnodiging om dan maar te luisteren. Ze hebben ook weer een nieuwe single uitgebracht. Die hebben we al een week of drie die we, die we al eh, draaien. Hij is eh, ten dopen gehouden onder andere bij RTL Late Night. Dus dat zegt wel iets. En wat, eh, hoe klinkt hij dan? Nou, dat hoor je nu tot aan het nieuws van 10 uur. Dit is hem. En inderdaad, tot volgende week. Dag. hem eventjes onderbreken, want eh, we gaan hem weer niet redden. Kijk, nu wel. missen. nu wel. Want anders dan eh, kom ik niet uit met... Eh, moet ik weer een halve seconde gaan vullen. Tot volgende week. shackles on a make an easy life. struggle till he breaks his neck and dies. The colors of a sail smooth on ocean tides wither through the endless tangle.